Prepare for launch in three, two, one. مش هيغلبني مش هيغلبني مش هيغلبني Dus hij er niet. Dus hij er niet.